vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Slam Mix Marathon. Raoul Schram. Onderweg naar je weekend met de allerbeste beats. Dit is de Slam Mix Marathon. Over een uurtje live hier in de studio Mike Williams. Vanavond Frankie Rizardo, James Hype, Fedde Legrand, Mau P en nog veel meer. En nu, een uur lang in de mix. Good Boys. steps to achieve positive mental attitude. as Positive mental attitude. walk. the jam, pump it up like you see I something. clubs. Daar hoef je tegenwoordig niet meer voor te bellen. Alleen maar voor de grote mainstages. Altijd goed gekeken naar Armin van Buren. En eh, nu staan ze er zelf. Artbot, Dance, dit is de Slam Mix Marathon met In de Mix. Good Boys. Dance met zometeen.